Dit is Caroline Barin met het NOS Journaal. De voorlopige prognose van het Europees Parlement is binnen. Daaruit komt naar voren dat de grote middenpartijen in het Europees Parlement verliezen... en de populisten, groenen en liberalen winnen. In Frankrijk lijkt de partij van Marine Le Pen... die van de Franse president Macron te hebben verslagen. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit-partij van Nigel Farage... de grote winnaar geworden. Uit de eerste Duitse prognoses wordt duidelijk dat de regeringspartijen... het CDU, CSU en SPD flink hebben verloren en de Groenen hebben gewonnen. De daadwerkelijke uitslagen komen vanaf 11 uur vanavond. De opkomst is met gemiddeld 51 procent de hoogste in 20 jaar. Boze Roemenen hebben vanavond vlak voor 9 uur... de Roemeense ambassade in Den Haag bestormd. Honderden mensen wilden daar alsnog hun stem uitbrengen. Vlak voor het sluiten van de stembussen klommen ze over de hekken van de ambassade. Sommigen stonden al zes uur in de rij om te mogen stemmen. De Roemenen stemden vandaag voor het Europees Parlement... maar ook over een anticorruptiereferendum. De Roemeense regering wil dat corrupte politici strafvermindering kunnen krijgen. De ME kwam er uiteindelijk aan te pas om de straat te ontruimen. In Eindhoven is een protest van de anti-islambeweging Pegida afgebroken door de politie. Tien Pegida-leden waren op weg naar de Al-Fourka-moskee om daar te demonstreren... Honderden buurtbewoners gingen erop de straat op. Ze gooiden met stenen en andere voorwerpen. De politie kon hierdoor de veiligheid van de beqida demonstranten en de omwonenden niet meer garanderen en leidde de demonstranten weg. De imam riep eerder op tot rust... en ook staken buurtbewoners vandaag bloemen in de heg bij de moskee. Duizenden mensen hebben dit weekend het Rotterdamse museum Boymans van Beuningen bezocht. Tot vanavond 7 uur kon dat nog. Daarna ging het museum dicht en dat blijft de komende zeven jaar nog zo... Het Boijmans van Beuningen wordt grootschalig gerenoveerd en vernieuwd... voor een bedrag van ruim 200 miljoen. De collectie blijft wel verspreid over Rotterdam te zien de komende jaren. Het weer, een regengebied trekt vanavond van west naar oost over het land. Later in de avond en nacht wordt het weer droog. Morgen periodes met zon en het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief Dankjewel.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 I hope you wear 106.9. Dit is ZFM. veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. lijkt me omhoog gaan. Als je mij niet gelooft, mama, wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Nee, kan beschermen, dat is wat ik doe. Courtois die bitch, ik mis niks.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 Wanna come again, again and again. Now tell me what you are gonna do. Can somebody, anybody tell me why? Hey, can somebody, anybody tell me why? Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane.